uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Van de gewelddadige criminele jongeren in Amsterdam is 40% zwak begaafd. Dat blijkt uit een onderzoek van diverse instanties, waaronder de GGD. Volgens burgemeester Van der Laan is opsluiten in een gesloten inrichting waarschijnlijk de enige mogelijkheid om ervoor te zorgen dat deze criminelen niet nog meer slachtoffers maken. Oud-Fortis-bestuurder Kloosterman vindt dat de nationalisatie van Fortis en ABN AMRO drie jaar geleden niet nodig was. Voor de parlementaire enquêtecommissie De Wit zei hij dat het mogelijk was geweest Fortis overeind te houden als België, Nederland en Luxemburg zich aan de afspraken hadden gehouden. Kloosterman zei dat hij erg teleurgesteld was over de overname. Een onderzoeker van het universitaire ziekenhuis Radboud in Nijmegen heeft ontslag genomen omdat hij bij een onderzoek onzorgvuldig is geweest. De arts vergat voorlopige onderzoeksresultaten naar pijnbeleving door een andere collega te laten controleren. Daarmee onder overtrad hij de regels. Een promovende strok aan de buil. Volgens het Radboud ziekenhuis heeft het onzorgvuldig gedrag van de specialist geen invloed gehad op de behandeling van patiënten. Er was ook nog niets van het onderzoek gepubliceerd. De Amerikaanse beurs is ruim 2% lager geopend. Daarmee volgt Wall Street de negatieve stemming op de Europese beurzen. Beleggers zijn somber gestemd door de hoge rente voor Italië. De rente op een tienjarige staatslening is opgelopen tot boven de 7%. Dat wordt beschouwd als een kritieke grens. De Rijksoverheid betaalt ruim de helft van de bodemsanering bij Chemiepak in Moerdijk. De provincie Brabant betaalt de andere helft. Bij Chemiepak woedde in januari een hevige brand waarbij giftige stoffen vrijkwamen. Provinciale staten van Brabant moeten nog wel instemmen met het akkoord. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot 3 graden in het binnenland en een graad of 9 vlak aan zee. Hier en daar kan wat nevel ontstaan. Morgen eerst nevel en mist, in de middag zonnig. Het wordt gemiddeld 12 graden. Dit was het... Dit is Wijnald Zwaan bij de ANUB. De files van 5 kilometer en langer staan op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Knopend Oude Rijn 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant richting Amsterdam. Tussen Knopend Oude Rijn en Maarsen is de weg helemaal dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Alfa aan de Rijn over de A12 en de N11. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Knopend Burgerveen en Hoogmade 8 kilometer.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 who likes it in your face You got G like MC You likes it on an easy beat be my lover You gotta get with my friends Make it last forever Friendship never ends If you wanna be my be my.